Dit is dooral meegens met het NOS-journaal. De Utrechtse woningcorporatie Portaal haalt 30 woningen uit de verkoop om vluchtelingen te kunnen huisvesten. Omdat alle huizen nog worden gecontroleerd op bewoonbaarheid kan Portaal nog geen adressen noemen. In overleg met de gemeente worden elk jaar huizen verkocht wat geld oplevert voor onderhoud en nieuwbouw. Eenmalig gebeurt dat nu niet omdat in asielzoekerscentra met spoed ruimte vrijgemaakt moet worden voor het opvangen van vluchtelingen. De corporatie zegt dat de wachttijd voor een sociale huurwoning in Utrecht door de actie niet langer wordt. Een gedeelte van het vroegere nazi-concentratiekamp Dachau is een opvang geworden voor daklozen en vluchtelingen. Burgemeester Hartman van de stad in Zuid-Duitsland heeft dat bekendgemaakt. Een gebouw in het kamp met een poort met daarop de middels beruchte tekst Arbeid macht frei' Huisvest ongeveer 50 mensen die onderdak nodig hebben. Volgens de burgemeester kam Dachau al een tijd met woningnood en moet er nu gekozen worden voor creatieve oplossingen. Vanwege het schandaal rond de tests van dieselauto's heeft Volkswagen-topman Winterkorn besloten om op te stappen. In een speciale vergadering van de Raad van Commissarissen zou hij het vertrouwen hebben verloren van de aandeelhouders. In een verklaring van Winterkorn staat dat hij geschokt is door de gebeurtenissen. Op een persconferentie waar zijn terugtreden werd toegelicht is gezegd dat Winterkorn niets wist van het gesjoemel. Een opvolger voor de topman is nog niet bekend. Minister Ascher roept pakketdiensten op om beter om te gaan met bezorgers en om niet met zogenoemde schijnzelfstandigen te werken. In de sector zijn volgens Ascher veel spanningen en conflicten die het gevolg zijn van de snelle groei. Onder meer PostNL werd door andere pakketdiensten beschuldigd van oneerlijke concurrentie, omdat het bedrijf schijnzelfstandigen inzette. Intussen heeft PostNL een aantal zaken aangepast. Zo krijgen bezorgers een aanbod om in dienst te treden. de minister ziet dit als een eerste positieve stap. Het weer vrijwel overal is het droog. Vannacht volgt weer meer bewolking en dan trekt morgen een regengebied over. Morgenavond wordt het vanuit het westen weer droog.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 Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say. dames ik wil toch even iets zeggen. Ik leef nog, <laughs> er is niks aan de hand. Ehm, ik ga wel even mezelf laten checken. Dus ehm, dit was het, een roemloos einde van Stefan Stijn. Stijn! We hebben niet eens eh, Kinderen voor Kinderen gedaan. Dat even als afsluiten. Ja, doen we dat nog even als afsluiten. Kan ik... Wat ga je doen? Hebben we live? Ja, ik, ik ja. Kijk, ik zou mijn microfoon even uh, Stefan heeft dus een deur geknald met ja. domme hersenen. Doordat jij het zo leuk vond om Boris te gaan spelen. Eh, ja, en eh, nou ja, hij we hebben hier glazen deur. Hij knalt zo zijn hand er doorheen voor de mensen die het net niet mee hebben gekregen. Oh. Hand in het verband, ambulance staat hiervoor, zwaailichten, alles. Ja. Uh, en er is ook nog brand uitgebroken. Dus is dus grote Maar we hebben nog even tijd gevonden om jullie even een staatsupdate te geven. Ja, en we, willen toch de mannenmeegheid nog even doen. Ja, daar gaan we gewoon mee eindigen. Normaal zijn we tot 9 uur, nu zijn we dan eh, tot tien over acht. Want Steven moet naar de... Geen grap, hij gaat serieus naar de EBO toe. Maar ja, als er nog glas in zit, dan komt er is dus een bloedbaan terug. Nou, dan ben je maal ver van huis. En ja. Eh, nou ja, dus dat is... Uh, gezondheid staat blijkbaar voor het programma. Ja, ik ben het er niet mee eens, maar goed, eh, het zal. het moet maar weer. <laughs> Dus, dus, ja, dat is een beetje... Ja, het is in ieder geval een het einde. Dat van, is zeker waar. En we gaan het de volgende week gaan we er heel veel grappen over maken. <laughs> dus sorry dat we nu eerder, eerder af zijn gesloten, maar het moet even. En dan hebben we nog wel een leuke verrassing voor jullie. Mannen meegen, het leuk einde. kinderen voor kinderen. Bewegen is gezond, maar Steven, jij moet niet meer bewegen. Nee, ik ben heel stil. <laughs> Thank you for being a the ghetto.